Lars met het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance vliegt toch niet naar Pakistan. Er zou vandaag weer overleg zijn tussen de VS en Iran... maar het lijkt erop dat dat niet doorgaat. Intussen heeft president Trump aangekondigd... dat het tijdelijke bestand met Iran wordt verlengd. Dat staakt het vuren ging twee weken geleden in en zou bijna aflopen... maar volgens Trump blijft het gelden tot de gesprekken zijn afgerond. Het kabinet kijkt naar een speciale kortingskaart voor het OV. Het idee is dat mensen voor een vast bedrag per maand onbeperkt met de bus, trein of metro kunnen. Zo'n kortingskaart zou moeten gelden in de daluren en alleen in de zomerperiode. Het is een voorstel van GroenLinks-PVDA vanwege de gestegen brandstofprijzen. In Duitsland bestaat al zo'n OV-kortingskaart. In het centrum van Sevenum in Limburg heeft brand gewoed in een kringloopwinkel. Omroep L1 e meldt dat er metershoge vlammen uit het pand sloegen. Vanwege de rook is er een NL-alert verstuurd... en ook zijn 17 woningen tijdelijk afgesloten van stroom en gas voor de veiligheid. De brandweer is waarschijnlijk nog tot de middag bezig met nablussen. Het Britse parlement is akkoord met een levenslang rookverbod voor een hele generatie. Wie geboren is na 2008 mag nooit meer tabaksproducten kopen... Alleen de koning moet de wet nog officieel goedkeuren en dat gebeurt waarschijnlijk volgende week. De gouden helm van Coto Fenesti is weer terug in Roemenië. Daar is die gisteravond samen met twee armbanden getoond aan de pers. De topstukken werden begin vorig jaar gestolen uit het Drents Museum in Assen. Begin deze maand werd bekend dat ze weer terecht zijn... na een deal met de verdachten van de kunstroof. Het weer, het is helder bij een graad of 4. De komende dag veel zon. Alleen in het noorden van het land zijn er in de avond wat wolken. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.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 maar het lijkt erop dat dat niet doorgaat. In Loosdrecht was het gisteravond opnieuw onrustig bij een anti-AZC-protest. Daarbij is met eieren en vuurwerk gegooid naar de politie. Twee mensen zijn opgepakt. In Roemenië is de helm van Coto Fenesti weer te zien voor het publiek. De bekende gouden helm wordt tentoongesteld in het Nationaal Historisch Museum in Boekarest. Het topstuk werd begin vorig jaar gestolen uit het Trends Museum in Assen. Het weer, het is helder bij een graad of 4. De komende dag veel zon bij 14 tot 18 graden.